Zes uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Nu duidelijk is dat vanwege de coronacrisis de cafés en restaurants tot zeker 28 april gesloten blijven... hoopt Koninklijke Horeca Nederland op snelle steunmaatregelen van de overheid. Anders zullen al in de komende weken bedrijven omvallen, vreest de branchevereniging. Minister van Engelshoven van Onderwijs praat komende ochtend met de mbo's, hogescholen en universiteiten over de gevolgen van de verlenging van de coronamaatregelen die gisteravond werd aangekondigd. Medisch deskundigen in Nederland zijn blij met de aangekondigde uitbreiding van het aantal coronatests. Minister De Jonge zei tijdens die persconferentie gisteravond dat het aantal dagelijkse tests wordt verviervoudigd tot binnenkort 17.500 per dag. De jongen maakte ook bekend dat zondag de toegezegde 2400 IC-bedden er zijn. In totaal liggen er nu ruim 1150 coronapatiënten op de intensive care. Volgens de Italiaanse premier Conte is er geen sprake van woede vanuit zijn land richting Nederland. In de Telegraaf zegt hij dat de vriendschap met het Nederlandse volk intact blijft. Wel is er volgens Conte veel onbegrip in Italië over de houding van Nederland... Gisteren ageerden twaalf prominente Italiaanse politici tegen het Nederlandse kabinet... omdat dat huiverig is om onder meer een Europees noodfonds aan te spreken... voor de bestrijding van de coronacrisis. Gezondheidsexperts in de Verenigde Staten houden rekening met 100.000 tot 240.000 coronadoden... als iedereen zich in Amerika houdt aan de coronamaatregelen, zoals afstand houden. Als ze zich niet aan dergelijke maatregelen houden... zullen er volgens de deskundigen miljoenen Amerikanen overlijden. Volgens president Trump wacht zijn land twee heel zware weken... omdat het aantal doden en besmettingen nog rap zal stijgen.